uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft voor de vierde keer in een maand een rakettest uitgevoerd. Volgens het staatspersbureau gaat het om een nieuw ontwikkelde luchtafweerraket. Die zou snel kunnen reageren en erg nauwkeurig zijn. Eerder deze week lanceerde Noord-Korea al een hypersonische raket... en daarvoor werden onder meer ballistische raketten en een kruisraket afgeschoten... Vandaag praat de VN-veiligheidsraad over de recente Noord-Koreaanse rakettesten. Frankrijk blokkeert een verdere stijging van de gasprijs. Die stijgt alleen vandaag nog met ruim 12 procent. Daarna blijft de prijs hetzelfde tot de tarieven weer dalen. Dat is vermoedelijk in het voorjaar als de vraag naar gas afneemt. De Franse premier Castex spreekt van een tariefschild. De gasprijs is de laatste maanden fors gestegen. Onder meer door de sluiting van kolencentrales en omdat Rusland minder levert. Frankrijk legt ook de prijs van elektriciteit aan banden. In Vlaanderen vervalt vandaag de mondkapjesplicht in onder winkels, de horeca en op school. In het openbaar vervoer en in de zorg moet nog wel een mondkapje worden gedragen. De versoepeling geldt niet voor Brussel en Wallonië. Verder mag het nachtleven na anderhalf jaar sluiting weer open. Bezoekers moeten wel een coronatoegangsbewijs laten zien. Het Amerikaanse congres heeft ingestemd met de noodbegroting. Daarmee is op het laatste moment een gedeeltelijke sluiting van de overheid voorkomen. Door het akkoord kunnen nationale parken en musea open blijven... en kunnen salarissen van veel ambtenaren worden uitbetaald. Om nieuwe problemen te voorkomen... moeten Amerikaanse politieken de komende tijd eens worden... over verhoging van het schuldenplafond. Dat is het maximale bedrag dat de Amerikaanse overheid kan lenen. Het weer. Vanuit het westen bewolking en in de middag op steeds meer plekken regen.